Manning Sampersen met het NOS-journaal. Voor de derde keer in een week is in Noord-Amerika een object uit de lucht geschoten. Dit keer ging het om iets dat vloog boven het noorden van Canada. Dat werd neergeschoten in opdracht van de Canadese premier Trudeau. Vrijdag werd er bij Alaska een object neergehaald... en een week geleden schoot de VS een Chinese ballon uit de lucht. Het Nederlandse reddingsteam in Turkije zoekt alleen vandaag nog naar overlevenden van de aardbevingen. De organisatie zegt dat de reddingswerkers steeds vermoeider worden. Vanaf maandag nemen andere ploegen het over. Het USA-team heeft de afgelopen dagen in Turkije 12 mensen en een hond gered. De bedoeling is dat de Nederlanders donderdag aankomen op vliegbasis Eindhoven. Intussen komt de verdeling van hulpgoederen in het aardbevingsgebied moeizaam op gang, zegt de actievoorzitter van Giro 555. In veel getroffen plaatsen staat geen hal meer overeind die kan dienen als distributiecentrum, waardoor hulpgoederen op straat staan. Zowel de inventarisatie als de verdeling van de spullen verloopt daardoor moeizaam. In Etteleur is afgelopen avond een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een huis. De politie werd gewaarschuwd door een voorbijganger. Er zijn twee verdachten aangehouden. Een van hen raakte licht gewond. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. Een Spaanse film die is gebaseerd op de moord op een Nederlandse boer... is de grote winnaar geworden bij de Goya's, de belangrijkste Spaanse filmprijzen. Asbestas won onder meer in de categorieën Beste Film en Beste Montage. Ook de regisseur en de Franse hoofdrolspeler wonnen een Goya. De film is gemaakt na een aanleiding van de dood van de Nederlander in 2010 in een dorpje in Noordwest-Spanje. Hij werd doodgeschoten door een buurman na een ruzie over geld. Het weer. Het is op de meeste plekken bewolkt. Lokaal is er kans op mist. Het koelt af naar een graad of 4. Overdag eerst grijs, later meer zon.